Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er kunnen alleen genoeg huizen worden bijgebouwd als de overheid met een hele smak extra geld komt. Bouwbedrijven, gemeentes en woningcorporaties zeggen dat ze 3 tot 5 miljard euro extra nodig hebben. Alleen zo kunnen ze de 100.000 huizen per jaar bouwen die het kabinet ook wil. Woningcorporaties willen ook belastingvoordelen, want veel dingen zijn nu te duur. Investeren in nieuwbouw, verduurzaming, leverheid, betaalbaarheid... En eh, corporaties verliezen nu eh, elke maand geld op hun nieuwbouwwoning... omdat ze die dat geld niet vragen in de huren. Ze willen lage huren kunnen blijven rekenen. Maar ja, dat kost wel geld. De belangengroepen zeggen dat ze wel veel sociale huurwoningen... en andere betaalbare huizen willen bouwen... maar dat zulke huizen simpelweg minder geld opleveren. Air France KLM heeft de hoogste winst in jaren geboekt. Vorig jaar ging het om bijna een miljard euro. Om precies te zijn 934 miljoen. De vliegtuigen van de maatschappij zitten weer net, bijna net zo vol als voor corona... en passagiers betaalden meer voor een ticket. De laatste maanden van vorig jaar ging het financieel wel wat minder... onder meer door de oorlog in Gaza. En terwijl Oekraïne overweegt om de leeftijd van de dienstplicht te verlagen van 27 naar 25 jaar... start vanmiddag op Hogeschool Windesheim in Zwolle de tentoonstelling Unissued Diploma's. Niet uitgegeven diploma's dus, met persoonlijke verhalen van Oekraïense studenten die nooit zijn afgestudeerd. Hoort verslaggever Harro Brouwer van Ivan. Een foto van ja, een jongen, 18 jaar. Maxime... Eh, is eh, een jaar eh, jonger dan, my dan ik. En dan hij eh, was heel succesvol in, uh, in Ukraine. Hij sleutelde aan auto's yeah. en jij ook. Mechanic. Everything was uh, killed and every plants was destroyed by uh, Rusland invasion. En dan krijg je het weer nog. Vanochtend in Limburg nog wat zon. Eh, verder is het vandaag vooral grijs met vanuit het westen regen. Het wordt 9 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken 5 à 10 minuten vertraging. Het is intussen een stuk drukker geworden op de weg. Meer oponthoud heb je op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar rijdt het langzaam tussen de knooppunten Kooimeer en Rottepolderplein. Vertraging is 20 minuten daar. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam sta je een kwartier vast tussen Oegstgeest en Kaagdorp. En er staat file op de N201 van Hilversum naar Uithoren... tussen de afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot.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 Vorig jaar was er een winst van 934 miljoen euro, het hoogste bedrag in jaren. Mensen vliegen bijna weer net zoveel als voor de pandemie en de ticketprijzen zijn hoger. Drie medewerkers van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis worden vervolgd voor het aanranden van gevangenen. Een van de mannen wordt ook verdacht van verkrachting. In Veenendaal zijn vannacht acht auto's beschadigd door brand. Drie geparkeerde auto's en een busje zijn compleet uitgebrand. Een bewoner kon zijn auto nog net op tijd wegrijden. Volgens RTV Utrecht denkt de politie aan brandstichting. Het weer. Vanuit het westen trekt regen over het land. Het wordt vandaag 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog en smiddags opnieuw wat regen. ZFM. could not hear For so long I have tried to hide me Couldn't see that you were so near You know me, you show me everything that I really am And you saved me, you gave me strength enough to say Here I leaving all of the pain behind. It's our way, a new day. that I make down. slide through. If the sun or the moon should give way to doubt, they would immediately go at one. Swallow don't make a summer, but tomorrow has to start somewhere.